I hear the sound Oh. Ik weet nog heel goed dat dit een eh, favoriet nummer was van mijn moeder. Kun je nagaan hoe oud dit <laughs> nummer is. Ongelooflijk, Jim Reeves. Ach, een gouden herinnering aan het begin van de show. Distant Drums. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Welkom bij de zondagmorgen van GoFM. Gaat duren tot 12 uur en ik ga je oren verwennen met prachtige muziek. Dus blijf lekker luisteren en geniet van thee, koffie, wat je wil.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

muziek uit een James Bond film, kun je wel horen. Ja, een beetje aan eh, het soort compositie. Rita Coolidge in de show deze zondagmorgen. All Time High en Lou Reed ervoor met Walk on the Wild Sound. Oeh, mocht ik een beetje brak klinken. <laughs> Tja, dan heb je wel gelijk. Het eh, was leuk gisteravond. Feestje van de zaak wat barbecuen, eh, wat drinken. Veel te veel kletsen. Het werd natuurlijk veel te laat. En dan is de zondagmorgen opeens weer heel vroeg. S morgens om 10 uur. Het is niet anders. Daarom oorstrellende muziek om te relaxen van Mathilde Santing. De appels op het tafelspreek. die je lag Van warme broodjes bij het ontbijt en van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken, ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. vier maten droef, Vier maten sofa, vier maten poef. Vier maten blij zijn, vier maten rouw. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen, van bladeren van september en een sterrennacht in mei. En van de appels op de taart full spread. you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 Het is hier lekker ontspannen in de studio op deze mooie zondag. Ja, lekkere temperaturen nog buiten. En mooie muziek hier binnen. Enrique Iglesias en Hero en Mathilde Santing met de appels op het tafelspray. Een prachtig nummer van Toon Hermans. Jawel. Straks gaan we praten met uh, eh, Minke Rijstijks. Ze is anesthesioloog en eh, zij deed onderzoek naar post-operatiepijnen. Die kunnen chronisch zijn. Van de moeilijke woorden allemaal. Maar ze gaat het straks allemaal uitleggen. Wat het is en hoe ze het denken te kunnen gaan voorkomen. Een mooi gezondheidsverhaal hier in de show bij GoFam.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 tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances la nuit. Tantôt tu me reviens fugace et tu m'appelles pour me larguer. Mais chaque fois mon sang se glace. 天。 guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can It's the guitar man who's on the radio. You go listen to the guitar man. searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Yeah. lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice he's just got to find another place to play. Prachtige herinneringen zijn dit. Van Brad. Hmm, geweldig. Ik weet niet of het bij jou herinneringen oproept, maar bij mij wel. Eh, de uh, Guitarman, natuurlijk, je hoorde Brad en Adamo ervoor met La Nuit. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Chronische pijn na een operatie, dat is natuurlijk niet leuk, maar je kan daar een waarschuwingsscore voor krijgen. Dr. Mienke Rijsdijk is in de uitzending en eh, die heeft daar onderzoek naar gedaan met andere, heel veel andere mensen natuurlijk. Mevrouw Rijsdijk, welkom. Goeiedag. U bent eh, leider van het onderzoek en dat gaat vanuit het UMC in Utrecht, hè? Onder andere. Dat klopt. Ja. ja. En u bent ook anesthesioloog? Ja, ja. ik ben anesthesioloog, pijnspecialist. Ja, en dan eh, gaat het over een, een betere, vroegere waarschuwingsscore, chronische pijn na een operatie. Maar ja, die pijn is er toch altijd? Of is dat niet de bedoeling dat die pijn blijft? Nee, waarschijnlijk niet, hè? Nee, nee dat is dan eh, dat is precies inderdaad waar we naar hebben gekeken. het is heel normaal dat je pijn hebt na een operatie. Mhm. Eh, alleen meestal gaat die pijn na enkele dagen weg. dan, dan geneest de wond, als het ware, en dan neemt de pijn daarmee ook af waarbij toch een flink aantal mensen, en dan is het zeg maar 10 tot 40 procent van de mensen afhankelijk van het type operatie die je krijgt, die houdt chronische pijn. En dat betekent eigenlijk pijn die na drie maanden na de operatie nog steeds aanwezig is. En nou hebben jullie onderzocht dat er een vroegere waarschuwingsscore kan zijn, dus dat je eerder weet of die pijn inderdaad blijvend is? Ja, dus wat we hiermee hebben bedoeld eh, te bereiken is dat we ehm, dus eh, eigenlijk heel kort na de operatie al kunnen ehm, zien welke mensen een grote kans hebben om dus die chronische pijn te ontwikkelen. En als we dat weten, dan kunnen we eventueel preventieve maatregelen gaan nemen. Dus dan kunnen we die mensen beter eh, vervolgen of vroeger ja, gepaste pijnbehandelingen starten. Eh, om te voorkomen dat ze heel erg lang pijn houden, waardoor ze bijvoorbeeld niet goed kunnen herstellen eh, en revalideren. Mhm. Maar ook dat ze bijvoorbeeld heel lang die morfineachtige moeten blijven gebruiken, waardoor ze misschien verslaafd raken. Ja, en dat is ook niet goed natuurlijk. Maar hoe, hoe kunnen jullie dat dan constateren? Nou, wat we doen is, eh, we, nemen, we hebben vragenlijsten afgenomen na de operatie. en mensen gaven dan aan of ze nog pijn hadden en wat voor soort gevoelens ze hadden in dat operatiegebied. En een van die opmerkelijke bevindingen is dat, dat veel mensen aangaven dat ze een pijnlijk koude gevoel hadden in het gebied van de operatie. En dat was sterk voorspellend voor ja, ja, de ontwikkeling van chronische pijn. En dat zijn dan dingen die, die u dan kan constateren. En daar is ook, dan weet je van tevoren al wat je eraan kan doen. Ja, dan kunnen we ja, preventieve maatregelen nemen door bijvoorbeeld eh, bepaalde pijnbehandelingen die we normaal gesproken reserveren voor mensen die al drie maanden pijn hebben, die kunnen we dan eerder inzetten. Is dit ook een doorbraak eh, voor de medische wetenschap? Nou ja, dat, dat pijnlijk koude gevoel, dat, dat is echt een toevalsbevinding. Dat hadden we niet verwacht. Mhm. En eh, dat is wel iets interessants. want ik denk dat we, we gaan daar verder onderzoek naar doen. Om, en kijken of we hè, beter kunnen begrijpen waarom bij sommige mensen pijn chronisch wordt. Dus dat is wel een doorbraak noemen. Maar ook voor de patiënt. Dat je dus eigenlijk al heel snel na de operatie een voorspelling kan doen van nou ja, u krijgt, eh, heeft grote kans op chronische pijn en u niet. En dan kunnen mensen zich eh, hè, beter voorbereiden, maar krijgen ook meer aandacht in die periode na de operatie. Gaan die bevindingen nog eh, verder verspreid worden over alle ziekenhuizen in Nederland bijvoorbeeld? Ja, wat we willen doen is een, ehm, is een soort, ja, in een app-vorm, uh, dat dokters uh, die waarde van de patiënt in kunnen vullen en dan eigenlijk een risicoscore krijgen, zodat ze aan de hand van die risicoscore kunnen bedenken... nou, deze patiënt heeft een verhoogd risico en deze patiënt niet. En dat ze dan eh, kunnen bedenken, ja, daar aandacht aan kunnen geven. En dan hopen we dat het revalidatieproces voorspoediger gaat... en dat mensen ook minder lang aan die morfineachtige hoeven te zitten. Dat is in ieder geval een doel wat eh, bereikt kan worden daarmee. Want dat is natuurlijk altijd beter om te zorgen dat je niet al die middelen nodig hebt. Exact, ja, dat, dat hopen we te bereiken, ja. ja eh, als mensen daar toch wat meer over willen weten, ondanks dat het een eh, medisch onderwerp is natuurlijk, wat toch wel ingewikkeld is misschien. Eh, kunnen mensen iets vinden op jullie websites of zo, of op de sociale media? Ja, we hebben het, het artikel is te vinden in het tijdschrift, daar staan alle details in. en ehm, de website van het UMC Utrecht, daar staan in ieder geval onze gegevens op en hoe we te bereiken zijn. UMC Utrecht, daar moet je even zijn om te weten hoe dit eh, verhaal verder in elkaar steekt. Maar dat er in ieder geval een doorbraak is, dat hebt u duidelijk gemaakt voor de medische wetenschap. Dr. Mientje Rijsdijk, leider van het onderzoek voor het UMC in Utrecht en over de pijnbestrijding na een operatie. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg, want er zal nog wel vervolgonderzoek nodig zijn. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. day. van de vele, vele, vele, vele, vele prachtige hits van Mariah Carey hier bij GoFM. My All en de Honey Drippers. Super zoet. Nog zoeter dan de koffie hier. Een <laughs> Sea of Love. Lekker op deze mooie zondagmorgen misschien ook wel een eh, weertje voor barbecue. Net zoals wij gisteren hebben gedaan hier bij uh, eh, GoFM. beetje vlees cremeren, een beetje kletsen en een beetje nou ja, gezelligheid. Kan allemaal ook vandaag als ik naar het weer kijk zo. Maar we hebben nog veel meer mooie muziek voor je. Dat is wel duidelijk. Hè? Dat is eh, iets waar we voor gaan hier bij GoFM. Rafaella, right here, right now. Take my hand. me show you what I'm feeling. What's going on inside of me? Don't you know you have changed me? Don't you know my wishes all came true? You're my angel, now I wanna do. together Amen. Mag wel op zondag, hè? Amen. Ja. Geweldig. Zeker Amen, Amen van Otis Redding. Lekker ouderwetse meuk op deze zondagmorgen. Amen dus ervoor. Hoorde je Raffaella met Right Here, Right Now. Natuurlijk in de show. Terwijl we hier aan de reuzenkrakelingen zijn. Lekker zoet, eh, het kruimelt geweldig. Maar het is wel weer lekker, geeft je ook wel weer energie en zo. Hè? Energie om te luisteren naar prachtige muziek van Bram Vermeulen. De Steen. Luister vooral goed naar de tekst. Heel waardevol. Ja, ook op deze zondagmorgen bij GoFam.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 nooit meer dezelfde weg zal gaan. Lady Love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 People are people, and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like.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 Lekkere muziek van Lou Rawls hier bij GoFM. Aan het einde van de eerste uur alweer van de show. Wat gaat de tijd toch snel als je je zin hebt. Want het is hier gewoon gezellig in de studio. Lekker de koffie en de krakelingen zoals ik al zei. ja, mooie muziek en leuke onderwerpen. Straks ook, want onze razende verslaggever Jeroen van Gent is ook weer op stap geweest. En heeft vragen aan u gesteld. En welke, die hoor je zo meteen over een half uurtje ongeveer. Nou, je hoorde ook Bram Vermeulen met De Steen. Was jij op die steen in de rivier? Hmm, goeie vraag, hey, we gaan er even tussenuit. Even pauzeren, een paar minuutjes maar hoor. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Beetje meer tempo, maar ook wel lekker hoor. Dus blijf bij me, blijf bij GoFM. Tot besluit Jewel en deze Foolish Games. Tot zometeen. and stood in the